Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jager wil het mogelijk maken in tijden van een bankencrisis het spaargeld van consumenten beter te beveiligen. Dat kan door het spaargeld af te schermen van risicovolle activiteiten van de bank. De Nederlandse bank en de minister van Financiën krijgen nieuwe bevoegdheden op dit punt. Volgens De Jager is het plan ook goed voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De maatregelen moeten in anderhalf jaar worden ingevoerd. Het kabinet wil het aantal Kamerleden terugbrengen. De Tweede Kamer moet van 150 naar 100 leden, de Eerste Kamer van 75 naar 50. Minister Donner benadrukt dat de overheid compacter moet worden en dan is het volgens hem ook logisch om de Kamers te verkleinen. Premier Rutte zei dat hij persoonlijk geweldig zou vinden als de Tweede Kamer weer in de oude zaal gaat vergaderen. Die zaal had sfeer, zegt de premier. Om het aantal Kamerleden te verminderen moet de grondwet worden veranderd. De Belgische formateur Elio Di Rupo heeft bij koning Albert zijn ontslag ingediend. De Franstalige socialist was in mei belast met de opdracht een regering te vormen. Hij kwam maandag met een nota over bezuinigingen en staatkundige veranderingen. Gisteren wees de grootste Vlaamse partij, de N-VA van Bart de Wever, de nota af. Vooraf had Di Rupo gezegd dat het van essentieel belang is dat de N-VA in de nieuwe regering komt. Koning Albert wil nu een adempauze en houdt de ontslagaanvraag van Di Rupo een paar dagen in beraad. In Congo is een passagiersvliegtuig met 112 inzittenden bij de landing in Kisangani verongelukt. De autoriteiten denken dat meer dan 50 mensen zijn omgekomen. Het toestel probeerde in slecht weer te landen. Het vliegtuig is van de Congolese maatschappij Hewabora, die in de Europese Unie op de zwarte lijst staat. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden en westen nog enkele buien, elders opklaringen.